Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet laat het RIVM kijken naar een plan vanuit de cultuur- en evenementenbranche... om veilig en verantwoord evenementen te organiseren in coronatijd. Maar of dat kan, blijft wel volledig afhankelijk van het aantal besmettingen, zegt staatssecretaris Keizer. Op een plein vlakbij de Tweede Kamer heeft de politie twaalf mensen opgepakt... die demonstreerden tegen de coronamaatregelen en de spoedwet. De betoging was door burgemeester Van Zanen verboden. De politie zegt dat de demonstranten was gevraagd om weg te gaan. Wie dat niet deed, werd opgepakt. Over twee uur wordt in Amerika het debat gehouden tussen de kandidaten voor het Amerikaanse vicepresidentschap, Mike Pence en Kamala Harris. Meestal is de belangstelling voor zo'n debat niet erg groot, maar dat is dit jaar wel anders. Doordat Trump net corona heeft gehad en Biden al 78 jaar is, zouden de vicepresidenten een grotere rol kunnen spelen de komende jaren. Beide kandidaten zijn gisteren nog negatief getest op corona. Voor het debat worden ze nog een keer getest. Frank de Boer heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Oranje verloren. In de lege Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-0 voor Mexico na een penalty van Raúl Jiménez. Bij het Nederlands elftal debuteerden AZ-spelers Wijndal en Koopmeiners. En de organisatie van de Formule 1 wil een Grand Prix op een andere plek in Brazilië. Nu is de grote prijs nog op het circuit van Interlagos in Sao Paulo, maar dat contract loopt af. De nieuwe race zou in Rio de Janeiro moeten worden verreden. Maar milieuactivisten zijn bang dat er duizenden bomen moeten worden gekapt... om genoeg ruimte te maken voor het circuit. Ze willen naar de rechter stappen als de vereiste vergunningen door de overheid verleend worden. Het weer nog. Vannacht af en toe regen.